Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om vicepresident Cristina Fernandez de Kirchner te steunen. Gisteren werd ze aangevallen met een vuurwapen, maar dat wapen leek niet te werken. President Fernandez had Argentijnen opgeroepen om een steun naar de vicepresident uit te spreken na de mislukte aanslag. De verdachte is een Braziliaan van 35. Over zijn motief is nog niks bekend. Amerika wil Taiwan mogelijk een wapenpakket van meer dan een miljard euro verkopen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat het onder meer om 60 antischeepsraketten en 100 luchtdoelraketten. Het deel is nog niet rond. Het Amerikaanse congres moet er nog over stemmen. China reageert woedend op het plan en dreigt met tegenmaatregelen. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil geldautomaten kunnen weghalen op risicovolle plekken in de stad. Dat zegt ze tegen stadszender AT5. In juli en augustus waren er tien explosies en plofkraken in Amsterdam. Daar raakte niemand bij gewond, maar panden raakten flink beschadigd. Volgens Halsema is de gemeente al langer bezig om geldautomaten uit gevels te verwijderen. Maar mag de gemeente dat niet zomaar doen? Er is een wetswijziging voor nodig en de stad is hierover in gesprek met het kabinet. 27 eeuwenoude kunstobjecten van een prestigieus museum in New York zijn in beslag genomen. Volgens de New York Times blijken de stukken van het Metropolitan Museum of Art te zijn gestolen en zullen ze worden teruggegeven. De objecten uit Italië, Griekenland en Egypte hebben een gezamenlijke waarde van zo'n 13 pardon, miljoen euro. Het museum zegt volledig mee te werken met de onderzoeken. De autoriteiten waarschuwen dat er nog veel meer gestolen kunst in handen is van musea en particulieren. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14. Overdag op de meeste plekken zonnig. In het zuiden meer wolken en in de middag kans op regen. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr y'a eu Eva, et Valérie, mais mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi Mais pas celle-là Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours Pour toujours to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.